Jobboot met het NOS Journaal. Advocaat Benedicte Fiek stopt per direct als raadsman van kickbokser Bader Hari. Afgelopen week diende het hoge beroep van Hari in Amsterdam. Het OM eiste drie jaar cel, onder meer wegens mishandeling van een zakenman in 2012. Advocaat Fiek vroeg de rechter af te zien van voorlopige hechtenis van haar cliënt... vanwege deelname aan een vechtsportgala dit weekend in Marokko. De rechter ging daarin mee. Maar volgens de Telegraaf doet de kickbokser helemaal niet mee aan het toernooi. De krant informeerde FIC hier vandaag over en kort daarna legden ze de verdediging van Harry neer. Paus Franciscus is onderweg naar Cuba. Daar komt hij vanavond aan voor een officieel bezoek. Hij zal worden ontvangen door president Raúl Castro. Morgen zal de paus voorgaan in een mis in de open lucht in de hoofdstad Havana. De kans bestaat dat de paus ook een ontmoeting heeft met oud-president Fidel Castro. Dinsdag begint Franciscus aan een bezoek aan de Verenigde Staten. Daar ontmoet hij onder andere president Obama en zal hij het Amerikaanse congres en de algemene vergadering van de Verenigde Naties toespreken. De Italiaanse kustwacht heeft vandaag 4300 vluchtelingen gered van boten op de Middellandse Zee. Daarvoor moesten 20 reddingsoperaties worden uitgevoerd. De Kroatische, Duitse en Britse marine hebben assistentie verleend. Op een van de boten is een dode vrouw aangetroffen. De oorzaak van haar dood is niet bekend. Ook de Griekse kustwacht heeft een reddingsactie uitgevoerd. Daarbij zijn nog eens 335 mensen uit zee opgepikt. In de eredivisie staan vanavond vier wedstrijden op het programma. Bij Cambuur FC Twente werd niet gescoord, het bleef 0-0. De andere drie wedstrijden zijn nog aan de gang. Heracles ontvangt thuis PSV, Pex Volle komt uit tegen ADO Den Haag... en Willem II speelt in Tilburg tegen FC Utrecht. Het weer, vanavond en vannacht overal droog. Wel kan er nevel of mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar zo'n 10 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt net als vandaag morgen ongeveer 17 graden.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 Een wandeling over het strand door de duin in het centrum van Zandvoort. Het is vandaag zaterdag, hè? 19 september alweer 2015. Voor de muziek als opening van Disclosure met uh, Hourglass. Deze samen met Lion Onderweg zometeen natuurlijk de partyagenda. Beetje, beetje shownieuws. En het team boven beste plaat voor de Straks het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks het derde uurtje gaan we naar Italië met DJ Cavaschelli. De beste van de clubs uit Italië. Maar nu is muziek van David Quatta. Die doet iets aan met Showtag met Sun Goes Down. When the sun goes down, we'll be dancing in the dark. When the sun goes down. to the beating of your heart as the earth moves in orbit. I will always be the one who stands my ground. I'll be there when the sun goes down. ready for this one? All that I want is just to go crazy when the sun goes down need is for you to be my baby.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 I don't wanna Wil je mij staan zoenen te je met hem wie? Wil je mijn naam noemen, je geeft me een bijnaam. En je telly, dus wanneer ik je bel, staat Michel. Oh, jij gaat voelen in heel snel, je moet je vergaan gaan spoelen. Je bent in Dubai aan het dansen, tuurlijk. B-A-N-G-A e, je bedoelen. Ik weet niet wat het is, ik vind niet meer de raad. Nee, het is oké, liever blijf maar daar. Je mist klassen net als spijbelaar Je draagt nou, maar je bent niet de eigenaar. Stop. Stop een kurk in je poes, neem een douche toe, want het is haram, haloof. Je loopt een koop met je poen aan niet. Dus zulke dingen doe je na, doe maar niet. Je gaat uit En dat was muziek van I Am Isha, tezamen met Dio en Spanker met eh, Zulke Dingen Doe Je. Daarvoor muziek van Sam Hunt met Take Your Time. Zie je hem zijn de Nightwalk. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Leuk nieuws moet ik trouwens zeggen, gewoon. Rijn Marciano en zijn vriendin eh, Kim Sanders... die zijn de kerstverse ouders van een eh, zoontje geworden. En Jochie zou luisteren naar haar naam Zen. Rijn's vriendin Kim deelde eerder al een prachtige foto van haar zwangere buik... Maar afgelopen woensdag, 16 september was dat, was dat dan echt zover. Toen kwam eh, Zen ter wereld met een flinke bos donker haar. En het is het eerste kindje van Ryan Marciano en zijn vriendin. En gelukkig de DJ al wat eh, opvoedkunsten afkijken bij Sonny James... met wie hij een duo vormt. Ryan eh, hoopt dat hij, zijn, dat hij net zo relaxed ouder wordt als Sunnery en zijn vrouw Duitse Kroes. Ze zijn heel rustig en geven hun kind heel veel zelfvertrouwen. Liet eh, Rijn eerder weten. Als ik Douds en Sun zie, denk ik, oh fijn, zo kan het ook. Dus uh, hè, natuurlijk eh, van harte gefeliciteerd. Namens ons hier het team van de Nightwalk en ZFM Zandvoort. Rijn Marciano en Kim Sanders met hun zoontje Zen. En dan gaan wij snel weer door met muziek. Onderweg zometeen de partyagenda. Maar is die Oliver Helders en Sean Frank met Shades of Grey. losing sleep. Gotta smoke so I can breathe.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 Wat voor leuke feesten er omgaan gaan op deze zaterdag 19 september 2015. Nou, als eerste beginnen we even met een escape in Amsterdam. Met het wekelijkse feestje Brainwash begint eh, vandaag al om eh, half tien. En er staat hier tot twee uur, maar volgens mij klopt dat niet. Maar moet je maar even kijken op de website uh, escape.nl. Natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raymond. En vanavond doet hij samen met Mark Benjamin. Lim Joko en MC is Janto. Dat is vanavond in de Escape in Amsterdam, het wekelijkse feestje Brainwash. En ook vanavond in de Melkweg een leuk feestje, het wekelijkse feestje wel te bestaan, Encore. En vandaag Encore eh, Empire. Begint rond de klok van middernacht, in de Melkweg natuurlijk. Interesse 10 euro. Onder andere de Max Valerius Prime en uh, Blaze. En die komt helemaal uit Sint Maarten. En de DJ is uh, Pickle. Leuk om te weten natuurlijk. Vanavond dus in de Melkweg in Amsterdam het een feestje Encore. En vanavond in de Panama hebben we Headquarters nummer 2. Begint om 11 uur. Intree is 15 euro. Met uh, eh, Masim, Sugar. Dualistic, Master, Nims en de High Class. Vanavond dus in... Eh, de Panama in Amsterdam, headquarters uh, number 2. En vanavond in de Recycle Lounge Gallery Club in eh, Amsterdam zit dat ook. Hebben de Promise Land, de tweede editie met eh, Elke Klein. Begint om 9 uur, duurt tot 4 uur vannacht. Dus het is inmiddels al begonnen. Maar eh, als je er nu naartoe gaat, liever niet natuurlijk. Ik heb liever dat je blijft luisteren, maar... In ieder geval Elke Kleine, de Tool Room, 2,5 uur setje. Dennis Price, Boris Uwijn en André Selderus die komen allemaal voorbij in eh, de Recycle Lounge Gallery Club in Amsterdam. The Promised Land, second edition. Met natuurlijk Elke Klein. En vanavond in de Westerunie. Het feestje Panhouse de September Issue. Begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. In de Westerunie, intree is 25 euro. En voor meer informatie checken we de website westerunie.nl of eh, clubrapido.com. Met onder andere Simone Ballatina uit Italië, Martin Rivera, Erik Kandle en Mike Kelly. En die komt uit Duitsland. Dus eh, vanavond allemaal in eh, de Westerunie in Amsterdam. Funhouse, de September Issue. En vanavond in de Stalker. Ik heb weer twee flyers gekregen. Ik eh, pak er willekeurig eentje uit. Maar voor de zekerheid checken we de website clubstalker.nl. Vandaag Shake en Bake. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in de Stalker in Haarlem natuurlijk met eh, de Fritz the Face. Maar eh, voor de zekerheid check even dus, eh, Club Stalker. Want ik heb twee flyers gekregen. En de ene is Shank and en de andere is Tony Peroni. Die disqualificeert zichzelf, dus moet je maar even kijken op de website... wat daar nou precies van waar is. En tot zover ook de partyagenda. We gaan door met muziek. Wat dacht je van Avicii met For a Better Day? Hey, need was no met eh, Lost Life. Gaat in de, top 40, En ook volgens mij eh, in, de, in de Euro Breakdown. En de de muziek van Omi, de opvolger van Cheerleader. En die is hula hoop. Eh, ja, ik moet zeggen, hij is niet zo strak, vind ik persoonlijk, dan Cheerleader. Maar hij gaat er zeker komen. Hula hoop dus. En zo werd het even tijd voor de 10 boven beste platen van de dansvloer. Deze week op 10, Amtrak met Hold On. En op 9, Buck Stevenson en Kirby met Hoeha. Op 8, Norm Pugh met Saltwater 2015 rework. En op 7, Sam Veld. In de IDX e eh, Indian Summer remix met Show Me Love. Op 6, Chesto, Fasi en Kashmir. In de remix van Don Diablo met Secrets. En op 5, King Arthur en Michael met Praise You. Op 4, Nero met Two Minds. En op 3, Calvin Harris met How Deep Is Your Love. Op 2 deze week, Laurent Wolf en Lucas en Steve met Kalinda. 2K15. En deze week op 1, nog steeds op één. Superstar en Alexander. In de Antonio Giacca remix met Hey Sunshine. En dat waren de drie boven beste platen van de dansgroep. En dan zijn platen die je zeker, niet allemaal misschien... maar het grootste deel zal je zeker gaan horen... als je het weekend of in ieder geval vanavond gaat stappen. En dan gaan wij snel weer door met muziek. Een hit uit het niets kwam die, uh, kwam die tevoorschijn. En eh, bijna wereldwijd eh, staat hij zeker in de top 3. Of in de top 1 zelfs. Hè. Nederland nog niet, maar het gaat zeker gebeuren. Justin Bieber nu met What Do You Mean? What do you mean? Oh, oh, oh.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 do you mean? Team met Keep Pushing. En daarvoor horen we die grote van Sigala. Met hulp van eh, de samples van Michael Jackson. Bijna Michael Jackson met Easy Love. Het eerste uurtje zit erop van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer.